Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. De schuldenberg van studenten en oud-studenten wordt steeds groter. Het CBS heeft berekend dat de totale studieschuld in zeven jaar is verdubbeld. In totaal moeten oud-studenten en iedereen die nu nog in de boeken zit... 25,7 miljard euro terugbetalen aan de overheid. De gemiddelde schuld per persoon is nu bijna 16.000 euro. En opvallend is dat er dit jaar meer mensen een veel grotere schuld hebben. Volgens het CBS stonden 1400 studenten meer dan een ton in het rood bij DUO. Mensen tanken hun auto minder vol, heeft BNR uitgezocht. Ook nu benzine iets minder duur is dan een paar maanden terug... toen veel automobilisten het zuinig aan. Er wordt nog wel net zo vaak getankt, maar dan minder liters per keer. Daarnaast kiezen mensen vaker een goedkoop tankstation uit... in plaats van eentje langs de snelweg. De Oekraïense president Zelensky is licht gewond geraakt bij een verkeersongeluk. In de hoofdstad Kiev botste zijn auto op een andere auto... Volgens een arts stelt het allemaal niet veel voor en heeft hij geen ernstige verwondingen. De bestuurder van de andere auto moest wel naar het ziekenhuis. Hoe het met hem of haar gaat is niet bekend. En in Vlissingen hebben honderden mensen gisteren meegelopen... in een stille tocht voor Rainé van 20. Hij werd vorige week doodgestoken bij een feest... tijdens de opening van het studiejaar. Er werden bloemen gelegd en ballonnen opgelaten. En er werden op de pier twee witte duiven losgelaten. Waar René graag kwam, laten we witte duiven los. Symbolen van vrede en vrijheid. Daaraan wil deze stille tocht bijdragen. Waarschijnlijk wilde René een ruzie tijdens het feest sussen... en werd hij toen dus doodgestoken. Daar zit een verdachte vast, een jongen van 16 uit Middelburg. En het weer nog opnieuw een wisselend dagje. Vooral in het noorden zijn er wat buien. Maar in de rest van het land ook opklaringen met af en toe best wat zon. Het wordt vanmiddag een graad of 18. ZFM, verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In Noord-Holland staat maar één file op eh, de A4 richting Amsterdam.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 is jouw keuze ZFM. moet je zelf weten Maar weet dat jij niet meer zo helder denkt Jij hebt geen geweten Doe jij nou maar je ding, want ik ga hard Morgen zit je niet meer in mijn hart Het houdt hier op Je denkt alleen maar aan jezelf Je ziet het hele leven als een spel For vanzelf Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De studieschuld die studenten en oudstudenten hebben bij de overheid blijft toenemen, meldt het CBS. Begin dit jaar was de totale schuld 25,7 miljard euro. Dat is een verdubbeling ten opzichte van 2015. In dat jaar werd de basisbeurs vervangen door het leenstelsel. De Russische president Poetin en de Chinese leider Xi Jinping ontmoeten elkaar vandaag in Oezbekistan. Het is de eerste keer dat ze elkaar zien en spreken sinds Rusland begin dit jaar Oekraïne binnenviel. Rwandese politieke vluchtelingen zeggen dat ze in Nederland door de Rwandese geheime dienst worden geïntimideerd en bedreigd. Dat meldt het onderzoeksprogramma Zembla. De Rwandese ambassade in Den Haag spreekt de beschuldigingen tegen. Het weer, veel bewolking, soms breekt de zon door en het wordt 18 graden. niet verder bij vandaan staan. Oh, nog steeds voelt the parachute and go.